Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zogenoemde Koenders niet de eerste inzet bij de formatie. Dat zei GroenLinks-leider Sap bij Pauw en Witteman. Ze zei dat ze na de verkiezingen een zo progressief mogelijk kabinet wil... met liefst de PvdA in plaats van CDA of VVD. Sap en fractieleider Slop van de ChristenUnie zeiden dat ze een indringend beroep op PvdA-leider Samson hebben gedaan... om mee te praten over de bezuinigingen. Volgens hen wilde Samson zich niet vastleggen op een begrotingstekort van maximaal 3%. D66-leider Pechtold zei erop dat de ogen te veel op Samsung gericht zijn, terwijl het premier Rutte was die een kapitale inschattingsfout heeft gemaakt door op de PVV te vertrouwen. Ook Slop had kritiek op de premier. Hij vond het gênant dat Rutte gisteren op zijn persconferentie nog eens zei dat hij nog wel een paar jaar door had willen gaan met de PVV. Er komen betere seinen op de plaats van de treinbotsing in Amsterdam en de bijna botsing in Utrecht. Minister Schultz van Hagen heeft dat beloofd aan FNV Bondgenoten. ProRail moet een verbeterde versie installeren van het systeem dat een trein laat remmen als de machinist een rood sein negeert. De treinen worden dan ook stopgezet als ze langzamer rijden dan 40 km per uur. FNV-bondgenoten is er blij mee, maar legt de toezegging nog wel voor aan de leden. De bond had met acties gedreigd als er niets gebeurde. President Obama heeft een nieuwe ambassadeur in Nederland voorgedragen. Het is Tim Broes mede-eigenaar van een groot advocatenkantoor en een van Obama's belangrijkste fondsenwervers. Browers heeft meer dan een half miljoen dollar bijeengebracht voor de herverkiezingscampagne van de president. Vier jaar geleden verzamelde hij ook al een paar ton aan donaties. De voordracht moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Het weer, het is regenachtig en daarin komt overdag weinig verandering.